Tientallen ministers en staatssecretarissen stapten de afgelopen dagen al op... omdat ze geen vertrouwen meer in Johnson hebben. En dus wordt het ook voor de premier tijd om te gaan, vinden deze Britten. I actually quite like Boris. I think he's very jovial. jovial uh, very optimistic, but it's gone too far. He has to go. He's an idiot and you can't trust him. I think he's a bit of a chancer, and that's why I think he does have to go. Leave. Go. Uh, just go. Lifelong Tory voter here. Not anymore. Boris has to go. It's an absolute disgrace. Johnson zou nog wel een paar maanden willen blijven zitten. Het is onduidelijk of zijn partijgenoten dat nog zien zitten heeft geen zin om te praten met Johan Remkes, zegt boerenorganisatie LTO. Remkes is door het kabinet aangewezen als bemiddelaar in het conflict over de stikstofplannen. LTO zei eerder dat ze wel wilde praten, maar alleen als er echt iets te bespreken viel. Maar het kabinet blijft vasthouden aan de plannen waarbij veel boerenbedrijven moeten inkrimpen of verdwijnen. En dus vinden ze dat het geen zin heeft om met Remkes om tafel te gaan. En er staat een zonovergoten weekend voor de deur voor een groep studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tenminste, dat is te hopen, want ze varen een solar boten challenge in Monaco, vertelt piloot Mitch. We bouwen een boot waarbij we eh, een zonnedek hebben en wij gebruiken alle energie die we uit de zon halen om te kunnen varen. Leren de studenten werk, bouwkunde en elektronica enorm veel van, maar ze zijn ook trots dat ze hun Achterhoekse afkomst in Monaco kunnen showen. We komen uit Doetinchem en ons team heeft de afgelopen periode onze eigen klompen ontwikkeld en... Eh, eh, daar lopen wij het hele weekend op. Ja, en dat is een succes, want iedereen wil met ze op de foto. Het weer, er vallen nog wat buien, maar vanmiddag breekt ook af en toe de zon door bij 18 tot 21 graden.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 LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free bitch with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking shit karate, ooh. I'm serving bricks, somebody, ooh. For the bitch, catch a Charlie, ooh. Gucci flip flops and joggers, ooh. Right. the moment So take it off like you're home alone. You know, dance in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend watch the sunrise.